Jobboot met het NOS Nieuws. Na het schietraam, dat meldt RTL Nieuws, dat de cijfers hierover heeft opgevraagd. In totaal trok de politie sinds het schietdrama van 11 april 2011 377 wapenvergunningen in. In de meeste gevallen gebeurde dat om technische redenen. Maar in 37 gevallen dus omdat er zorgen waren over de psychische toestand van de vergunninghouders. In Maastricht hebben zo'n 1500 mensen gedemonstreerd tegen de kerncentrale Tihange in België. Ze zijn verontrust over het ontbreken van Nederlandse veiligheidsmaatregelen voor Tianj. De kerncentrale ligt in de buurt van Luik, ongeveer 40 kilometer van Maastricht. Rond de centrale geldt een veiligheidszone van 10 kilometer. Volgens de actievoerders moet dat 80 kilometer zijn om mensen in Nederland en ook Duitsland te beschermen. Binnen zo'n veiligheidszone krijgen bewoners jodiumpillen als er straling is vrijgekomen. Ook is er een evacuatieplan. Buiten de veiligheidszone is niets geregeld. De berging van het scheepswrak van de Costa Concordia gaat zo'n 300 miljoen euro kosten. Dat is ruim 75 miljoen meer dan eerder was voorzien. Ook gaat het waarschijnlijk meer tijd kosten om het gekapseisde schip te bergen. Dat hebben de eigenaars van het schip bekendgemaakt. Ze denken dat de bergingswerkzaamheden tot augustus of september duren. Het scheepswrak ligt op de rotsen voor het eilandje Giglio. De bergers willen de schade aan de natuur zoveel mogelijk beperken. Er bestaat een kans dat er bij het bergen olie en andere schadelijke stoffen uit het schip lekken. Het poppodium Hedon in Zwolle heeft het ijzeren podiumdier voor beste poppodium van Nederland gewonnen. De prijs van de VNPF, de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals, werd uitgereikt op het popfestival Eurosonic Noorderslag. Hedon versloeg andere genomineerden als Metropool in Hengelo en LVC in Leiden. Het weer vanavond en vannacht alleen in het uiterste zuiden, kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en midden zonnig. In het zuiden breekt pas later op de dag de zon door. Maximum temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het.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 de lijst deze week 17 stijgers. Geen enkele zitten blijven. Dus straks even voor vijf hebben we een nieuwe nummer 1. 20 dalers en drie nieuwe binnenkomers. Alicia Keys, The Girl on Fire, Manfred Sans, I Will Wait en Lana Del Rey Cola hebben vandaag niet gehaald. Althans deze week niet gehaald. Stay Gold komt er straks aan. Samen met de eh, Style of Eye en Poe en de single Wallpaper. De snelste stijger van deze week gaan tiende plaats omhoog. En Tom Odell na de Love is de snelste daler. Hij zakt r 11. Carly Rae Jepsen Disc is ondertussen alweer 17 weken in de lijst van Europa. 11 januari 1693, een aardbeving op Sicilië met een sterkte van 7,4 op de schaal van Richter. In 1820 in Frankrijk wordt het eerste roestvrij staal geproduceerd. Amelia Edhart vliegt als eerste solo over de Grote Oceaan op 11 januari 1935. In 2009 op 11 januari schaatser Sven Kramer die wint het EK Allround in Heerenveen. Terug naar vandaag, de nummer 17 van deze week. Maroon 5 en Daylight.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 This is our last night But it's late And I'm trying not to sleep Cause I know when I wake I will have to slip away And when the daylight comes, I'll have perfection in my arms So beautiful The sky is getting you down another level and get you dancing with the devil. Take a shot of peace, but I'm warning you. I'm on that shit that you can't smell, baby. So put down your perfume, bring your love, baby. I could bring my shit. Maybe I could bring my pain. Oh, I got my heart right here. Oh, I got my scars right here. Bring the cups, baby. I could bring the drink. Bring your body, baby. I could bring you faith. And that's my motherfucking words too. Eh, so let me. Mother Even weken lang staan ze de lijst met Wicked Games. En de mannen noemen zichzelf The weekend. Deze week omhoog van 21 naar 16. Daarvoor Maroon 5 Daylight. De derde week gingen zij omhoog van 25 naar 17. En deze plaats staat acht weken in de lijst. Er van Subfocus en All Tidal Wave van 22 omhoog naar 15. Justin Bieber, Nicki Minaj en The Beauty and a Beat. Ondertussen vijf weken in de lijst gaan omhoog van 15 naar 12. Deze week is plek 20 voor Tom O'Don aan de last. Zakt 11 plaatsen in de 11e week. Lawson Standing in the Dark gaat in de 11e week zakken van 10 naar 19. VP en de Crystal Fighters Love is All I Got staan 4 weken in de lijst. Gaan omhoog van 24 naar 18. En van 25 naar 17 in de derde week Maroon 5 en Daylight van 21 omhoog naar 16 in de zevende week. The Weekend of Wicked Games. Subfocus Alpine Tidal Wave in de achtste week omhoog van 22 naar 15. Michael Moore en zijn Thrift Shop. In de zevende week zakken zij van 11 naar 14. Robbie Williams Candy staat 13 weken in de lijst en zakt van 8 naar 13. Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and Beat in de vijfde week dus omhoog van 15 naar plekje nummer 12. Nummer 11 is er voor Misha B. Do You Think Of Me? Staat ondertussen trouwens 8 weken in de lijst.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 Oh, yeah. wish this night would last forever Cause I was feeling down, now I'm feeling better And maybe it goes on and on and on and on When me and you party together I wish this night would last forever, ever, ever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out And scream and shout and let it out Playing oh, een beetje de zaterdagmiddag op CFM, hè? tussen 2 en 5. Alleen maar screamen en shout. Anders Will I Am en eh, Britney Spears. Wat is er dan zaterdag tussen 2 en 5? Mocht je het niet weten, nou Zandvoort op zaterdag. Hè? Rob Harms, Albert-Jan Vos, die brengen dan de actualiteit van Zandvoort weer aan de kaart. Willem Britney Spears, 5 weken in de lijst. Vorige week nog 16, deze week omhoog naar plek nummer 9. En dit is de snelste stijger van deze week. Vorige week nog terug te vinden op 18. Deze week op 8 en het alles in hun vierde week. Dit is Wallpaper cheeks competing like horses in a race.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 Labyrinth en uh, eh, Emil Sunday. Bunny, Your beautiful. ik denk dat deze nog al een paar weken blijft stijgen. Voor zover ze nog kunnen stijgen. Vorige week de nummer 6, deze week omhoog naar plek nummer 5. En voor Lenka, Everything at Once. En Lenka kan blijkbaar alleen een hit maken als het een eh, commercial betreft. Deze kennen we natuurlijk ook weer van de reclames. Vijf weken lijst. Vorige week nog 14, deze week omhoog naar nummer 6. Delta guten Wish You Were Here, stond vorige week nog op 3. Deze week moeten ze genoegen nemen met een vierde plek. Negen weken staat ze in de lijst met dat geweldige Wish You Were Here. but you're not, not, not here anymore. I ring, ring, ring your every phone in my head, but I can't get through. The connection is dead. I want, wanna tell you about the news today, but you wouldn't believe me. a couple times Why do we fall in love so easy? proberen al dus Pink. Nou, haar is het geluk, want vorige week stond ze nog bovenaan... maar nu moet ze toch haar meerdere inkennen in andere platen. In de tiende week zakt Pink namelijk van 1 naar 3 toe. voor Delta Grootum Wish You Were, die zakte van 3 naar 4. Dit zijn eh, de mannen van The Wanted. I Found You staat 8 weken in de lijst, gaat omhoog van 5 naar 2 straks voor jou nog de nummer 1 van Europa. Maar eerst dus uh, die plaat die er net onder blijft zitten. Zo want het. She moves us where the room over the lights up like the sky Confidence like a rock star I wanna put my hands on her hands Feel the heat from her skin Get reckless in the starlight I'm moving to the beat of her body's getting older and I can't come when Wanted, I Found You. in de achtste week omhoog van 5 naar 2 toe. We hebben nog één plaat te gaan. Die ging van 2 omhoog naar 1 toe. Staan we een beetje langer erin dan de Wanted ondertussen. Passenger en Let It Go is deze week de nummer 1 van Europa.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 In de negende week dus omhoog van 2 naar 1. Gaan we dan naar beneden vinden we The Wanted. I Found You in de achtste week van 5 omhoog naar 2. En Pink zakte van 1 naar 3 met Try.